Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Thailand zijn zeker twee jongens succesvol uit de ondergelopen grot bevrijd. Meldt een bron die bij de reddingsoperatie betrokken was aan de NOS. De Thaise autoriteiten hebben de berichten nog niet bevestigd. De eerste jongen zou rond tien over half één naar buiten zijn gelopen. De tweede zo'n tien minuten later. Ze worden nu medisch onderzocht. De operatie om de groep van twaalf voetballers en hun coach te bevrijden... begon vanochtend rond vijf uur Nederlandse tijd. Vooraf werd gezegd dat de operatie wel drie tot vier dagen kon gaan duren duren. De groep zit al twee weken vast in de grot die door zware regenval ondergelopen was. Een grote groep mensen heeft vanochtend een kantoorpand in Duivendrecht gekraakt. Volgens de gemeente zit actiegroep We Are Here erachter... maar de actiegroep zelf ontkent verantwoordelijk te zijn voor de kraakactie. Een woordvoerder van We Are Here zei tegen AT5... bezig te zijn met het zoeken naar een meer permanente oplossing voor hun situatie. We Are Here is een groep van tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze trekken al een paar jaar door Amsterdam... waar ze al door nieuwe panden kraken. De laatste actie van hen was in Amstelveen. In Berlijn is een Joodse man in elkaar geslagen. Volgens de politie gaat het om een antisemitische aanval. De man van 25 liep gisteravond laat in het centrum over straat... toen hij door een groep mannen en vrouwen werd gevraagd werd aangesproken. Toen een van de mannen een ketting met een Davidster om de nek van het slachtoffer zag... begon de groep hem uit te schelden, te schoppen en te slaan. Voorbijgangers schrepen uiteindelijk in. Zeven mannen en drie vrouwen zijn opgepakt. Het slachtoffer en zes van de belagers komen uit Syrië. De drie andere daders zijn Duits. Het weer, het is zonnig en 23 tot 27 graden. Alleen aan de kust met 20 graden iets frisser.